Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een vrouw uit Texas wordt aangeklaagd voor moord vanwege een abortus. Het is onduidelijk of ze zelf een zwangerschap heeft afgebroken... of dat ze iemand anders daarbij heeft geholpen. De vrouw van 26 werd donderdag opgepakt. Haar voorarrest is nu verlengd. In Texas gelden sinds afgelopen najaar de strengste abortuswetten van de VS. Abortus is verboden zodra er een hartslag is waargenomen. Dat is al na een paar weken. De arrestatie van de vrouw leidde in Texas tot protesten van vrouwen mensenrechtenactivisten. Ook sommige juristen betwijfelen of de aanklacht van moord standhoudt. De Britse premier Johnson heeft bij zijn ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky nieuwe militaire steun beloofd. Het gaat om 120 gepanzerde voertuigen en raketsystemen om schepen mee uit te schakelen. De steun komt bovenop de wapenhulp ter waarde van 120 miljoen euro die de Britse regering vrijdag al toezegde. Johnson zei in Kiev ook dat hij de druk op Rusland wil opvoeren en de sancties verder wil aanscherpen. In Pakistan is premier Khan weggestuurd door het parlement. Een kleine meerderheid steunde een motie van wantrouwen, ingediend door de oppositie. Khan vocht tot het laatste moment om aan te blijven. Hij stuurde aan op ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen... om de motie van wantrouwen te ontlopen. Maar het Hoge Rechtshof stak er een stokje voor. Maandag kiest het parlement een nieuwe premier. Xandra Velsenboer heeft voor een stunt gezorgd op de WK shorttrack in Montreal. Ze pakte de wereldtitel op de 500 meter. En is daarmee de opvolgster van Suzanne Schulting... die door een positieve coronatest haar titel niet kon verdedigen. Jara van Kerkhoff pakte het brons. Eerder op de avond had Xandra Velsenboer ook al de finale van de 1500 meter geschaatst. Daarin eindigde ze als zesde. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog.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 I talk to my baby on the telephone, long distance. Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never let her slip away. I really only met about a week ago.